uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Mark de J., de moordenaar van zakenman Koen Everink... heeft in hoger beroep 20 jaar celstraf gekregen. Twee jaar meer dan de rechtbank de voormalig tenniscoach had opgelegd. Everink werd drie jaar geleden doodgestoken in zijn villa in Beeldhoven. Zijn dochtertje vond het lichaam ochtends. De J kwam al snel in beeld als verdachte... omdat hij de avond ervoor bij de zakenman op bezoek was geweest... en een grote gokschuld bij hem had... Bardier heeft altijd ontkend dat hij de moordenaar is. Mogelijk stapt hij naar de Hoge Raad. Een verkeerd afgestelde rem was de oorzaak van een op hol geslagen lift... in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit presenteerde vanochtend de resultaten... van een onafhankelijk onderzoek naar het ongeluk op 17 januari. Een lift met 14 mensen viel met hoge snelheid zeven verdiepingen naar beneden... en kwam terecht op een veiligheidsbuffer in de kelder. Het probleem aan de rem was niet opgemerkt tijdens het gebruikelijke onderhoud. Sommige mensen in de lift hebben nog altijd last van lichamelijke of geestelijke klachten. Het voorarrest van Gugman T., de hoofdverdachte van de tramaanslag in Utrecht... wordt met minimaal twee weken verlengd. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 37-jarige T. wordt verdacht van moord of doodslag met een terroristisch motief. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Tegen het voormalig hoofd interne zaken van de gemeente Helmond... is anderhalf jaar celstraf geëist. Hij zou 3,5 ton van de gemeente hebben verduisterd... voor zaken als dure kleding, wijn, catering... en de inrichting van de tuin van zijn ex-vrouw. Tegen haar is 200 uur taakstraf geëist. De ontslagen ambtenaar heeft de gemeente Helmond ook benadeeld in belastingzaken. Daardoor moet Helmond de Belastingdienst geld terugbetalen. Het weer nog, steeds meer zon. Het is 13 tot 19 graden vanmiddag. Morgen veel bewolking. Met in het zuidoosten later op de dag kans op wat regen. Morgen wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies, but. leef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, dan leef ik nog. to move certain feeling carved by another's hand.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 But somehow I don't really know all that I've been doing is without you. Is it you inside my head? Set you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in, this is where it ends.